Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Een anti-kraak naast een zorgcentrum in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet wordt ontruimd vanwege asbest. Bewoner van het pand vond het asbest. Daarna werden metingen uitgevoerd en op basis van de resultaten is besloten om het hele pand te ontruimen. Het gebouw is via een corridor met een naastgelegen zorgcentrum verbonden. Die gang is nu afgesloten. Onderzocht wordt of het asbest via de corridor in het zorgcentrum terecht kan zijn gekomen. En ook wordt bekeken of in het zorggedeelte asbest is verwerkt dat schade kan zijn. De opstandelingen in Aleppo hebben zware wapens zoals tanks. Vermoeden bestond al en is nu bevestigd door VN-waarnemers. Volgens hen wordt er de laatste drie dagen in Aleppo steeds meer gevochten. Daarbij worden ook steeds vaker zware wapens ingezet zoals helikopters, tanks en artilleriegeschut. Op internet verschenen vandaag videobeelden uit Aleppo waarop is te zien hoe een aantal mannen wordt geëxecuteerd. Het zouden leden van een militie zijn die president Assad steunen. Die militie zou alleen gisteren al 15 opstandelingen hebben gedood. Naomi Jojo heeft zich geplaatst voor de Olympische finale op de 100 meter vrije slag. Ze zwom de beste tijd en ook een Olympisch record. Australische Melanie Schlenger werd tweede, Femke Heemskerk werd uitgeschakeld. Sebastiaan Verschuren heeft het niet gered in de finale van de 100 meter vrije slag. Eindigde de debutant als vijfde. En in het Olympisch badmintontoernooi is de Nederlandse Yao Ji uitgeschakeld. Ze verloor in de achtste finales van de Indiase Saina Nehwal, de nummer vier van de wereld.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 that shrink in Beverly Hills. You know the one. Doctor, everything be alright. with you is where I got to be. Oh, sugar.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

天空。 passage, j'irai op internet. www.zfmzandvoort.nl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 You're. come questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo. hai sfidato il vento e un mai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro a questa les autres come se tutto questo mare annegasse me. Het ritme van Zandvoort. Zie, zie, I'm just sitting here playing the guitar. City high. in my mind I'm only dreaming Cause if I wake, girl, and you're not by my side I feel like half of me is no longer alive So please, shorty, before you walk out that door, booby Would you listen to my song? the devil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 声多面。 В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знаем.